Dijkers met het NOS-journaal. President Zelensky wil niet meer onderhandelen met Rusland... als de Oekraïense troepen in Mariupol worden geëlimineerd. Het is onduidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. Mogelijk wil hij de vredesonderhandelingen staken... als de overgebleven militairen door de Russen, Russen worden gedood... als de stad is gevallen. In Oekraïne is opnieuw een Russische generaal om het leven gekomen. Het gaat om een generaal-majoor. Waar en wanneer hij om het leven kwam is onduidelijk... De militair is vandaag begraven in Sint-Petersburg. Zijn voorganger sneuvelde ook in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zouden al zeker zeven Russische generaals zijn gedood. Het Russische staatspersbureau TAS heeft beelden laten zien van de bemanning van de Moskva. Het, het, schip dat donderdag zonk in de Zwarte Zee. Het is niet duidelijk of deze mensen echt aan boord van het vlaggenschip waren. Rusland zei eerder dat alle 500 opvarenden van boord zijn gehaald. Ook vandaag hebben demonstranten in Zweden de confrontatie gezocht met de politie. Al drie dagen op rij lopen bijeenkomsten van een Deense rechtsextremistische politicus... die Korans verbrandt uit op rellen. Vandaag gebeurde dat in de zuidelijke steden Malmö en Landskrona. Rasmus Peledun werd volgens de politie geraakt door een steen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Paludan verbrandt het heilige boek van de moslims onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Een vastgelopen olietanker op de Nederrijn is losgetrokken. Het schip met 2000 ton diesel aan boord liep gisteravond vast toen het de haven van Wageningen probeerde in te varen. Iedere poging om het schip los te krijgen mislukte. De sluis bij Amerongen werd gesloten om het waterpeil te laten stijgen... zodat het schip uiteindelijk losgetrokken kon worden. Het weer, vannacht is het helder en koelt het flink af. In het binnenland zelfs tot rond het vriespunt. Morgen dan zonnig en vrij zacht met maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Cavistelli DJ. Cavistelli. And this is my house. I love you so much. Chiavistelli. Chiavistelli. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as pull up. Bang, bang, bang, stick up. Bang, bang, it's a killer. Bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a sticker. Shut it down as soon as pull shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. killer, killer, It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up.